Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als Israël Rafa in de Gazastrook aanvalt... sluit demissionair premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionaire kabinet onmiddellijk samen... om te praten over een reactie, zei Rutte gisteravond in de Tweede Kamer. Hij voegde er wel aan toe dat er geen aanwijzingen zijn... dat zo'n aanval er op korte termijn zou komen... Een strenge migratiewet in de Amerikaanse staat Texas mag toch niet worden uitgevoerd. Dat is de voorlopige uitkomst van een felle juridische strijd tussen de staat en de regering van president Biden. Gisteravond kreeg Texas toestemming om zelf migranten op te pakken en uit te zetten... als ze ervan verdacht worden de grens illegaal te hebben overgestoken. Maar enkele uren later draaide een andere rechter het besluit weer terug. Voor zover bekend zijn in de paar uur waarin de wet van kracht was... geen migranten opgepakt. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindrapport van informateur Putters. Hij adviseerde vorige week dat PVV, VVD, NSC en BBB... moeten gaan onderhandelen over een extra parlementair kabinet. Die partijen zouden een akkoord op hoofdlijnen moeten sluiten... In het debat vandaag kiest de Kamer een nieuwe formateur. Die de inhoudelijke gesprekken tussen de vier partijen gaan leiden. Nederland is een plaatsje gezakt op de lijst met gelukkigste landen ter wereld. Van plaats 5 naar 6. Op de lijst van de Verenigde Naties staat Finland voor de zevende keer bovenaan... voor Denemarken en IJsland. Helemaal onderaan op de lijst staat Afghanistan, net als vorig jaar. De gelukslijst wordt samengesteld aan de hand van onder meer de verdeling van welvaart... levensverwachting en keuzevrijheid. Het weer, de ochtend begint bewolkt. Vanmiddag is er af en toe zon met in het noorden kans op regen.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 In Guyana is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van grootschalige internationale cocaïnehandel. De man stond sinds 2019 op de opsporingslijst van Interpol. Hij zou lid zijn van de Ndrangheta, de Zuid-Italiaanse maffia. Een strenge migratiewet in de Amerikaanse staat Texas mag voorlopig toch niet worden uitgevoerd. Gisteravond kreeg Texas het recht om zelf migranten op te pakken en uit te zetten... als er van verdacht worden de grens illegaal te hebben overgestoken. Enkele uren later draaide een rechter het besluit weer terug. Nederland is een plaatsje gezakt op de lijst met gelukkigste landen ter wereld. Van plaats 5 naar 6. Op de lijst van de Verenigde Naties staat Finland voor de zevende keer bovenaan. Het weer, nu nog bewolkt, vanmiddag af en toe zon en maximaal 18 graden. Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool.